Mariel Hageman met het NOS Journaal. De storing met het betalingssysteem Ideal is bij alle banken opgelost. Dat meldt Currents, de eigenaar van het systeem. Klanten van ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS... konden vanmiddag urenlang niet betalen met Ideal bij webwinkels op internet. Currents weet nog niet waardoor het komt, maar sluit een hackaanval niet uit. Het bedrijf zegt dat het nog nooit heeft meegemaakt dat er een storing was bij alle grote banken tegelijk. Bij ING was er vanmiddag opnieuw een storing met internetbankieren via de site of de mobiele telefoon. Maar die is ook opgelost. Volgens ING ging het om een technische storing en is er geen sprake van een hack of cyberaanval. In de Verenigde Staten hebben verschillende banken al maandenlang last van een constante reeks cyberaanvallen, meldt Amerikaanse nieuwszender NBC. Het gaat onder meer om Bank of America, Citibank en Chase. Hackers zouden hun websites geregeld platleggen. Er is geen aantoonbaar verband met de problemen deze week bij Nederlandse banken. Volgens NBC is de massaliteit van de aanvallen nog nooit vertoond in de VS. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Het kabinet volgt de betalingsproblemen bij banken nauwgezet. Premier Rutte zei na afloop van de ministerraad dat het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de banken zelf is om ervoor te zorgen dat het betalingsverkeer normaal verloopt. Grote computerstoringen dragen niet bij aan het vertrouwen. Zei hij, Rutte voegde eraan toe dat het ministerie van Financiën in nauw contact staat met de banken. Hij heeft de indruk dat de banken er alles aan doen om het betalingsverkeer te herstellen. Hoofdcommissaris Ad van Baal stopt als voorzitter van het college van bestuur bij de politieacademie. Van Baal heeft minister opstelte gevraagd zo spoedig mogelijk een opvolger aan te wijzen, zegt het ministerie. De positie van Van Baal is onhoudbaar geworden door een vertrouwenscrisis. De ondernemingsraad van de politieacademie had in december het vertrouwen in Van Baal opgezegd. Het weer op de meeste plaatsen droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen neemt de wind af. Er is meer zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer zijn problemen op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Daar is een ongeluk gebeurd in de Benelux-tunnel. De rechtertunnelbuis is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 6. A20 naar Gouda tussen Spaanse polder en knooppunt Terbrechtseplein 6. de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen 6 kilometer.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 Send me in ya. Yeah. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me walk up at the forest. Hey, bumbo clap. Now me friend name a gyal is graphics. Girl them know say me a the smartest. Up in your face, say the grades it a place. You know you know fi fuck with the hardest. Hey. Watch out for this. Watch out for this, Watch out for this, Watch out for this, Watch out for this. I am my best lyrics. Mash up the place, up for this. Yo, me miss number one The girl a twist waistline, can't resist. Watch out for this. I Mash up the place, up for this. Yo, me miss number one Mash up the place. is this say? Sound turn up in a the place, so me God send me in ya. When good music a play, so me God send me in ya. Kill any sound violate, so them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God send me in ya. Ja, Major Lasers, we zijn weer terug met Watch Out For This. Oppassen gebaasd dus met hun. Eh, we gaan zo, zo, meteen weer meteen door. We doen met de eh, niet Human 100%. We hebben straks Piet Paulusma om half zes. Daarna om tien over zes Bas van Venendaal. En tot slot Frits Sissing hier in het weekend in. van Duke Demand. We gaan meteen door met The Script, de oude alarmschijf. Althans, alarmschijf. Weekendhit, we zijn niet bij 158. If You Could See Me Now. En ik kan u verklappen, de nieuwe weekendhit is in handen van Macklemore en Ryan Lewis. Wat een verrassing wou ik zeggen. Maar ik zei vergissing. Wat een verrassing. It was February 14, Valentine's Day The roses came but they took you away Tattooed on my arm is a charm to disarm all the harm Gotta keep myself calm but the truth is you're gone And I'll never get to show you these songs Dad, you should see the tours that I'm on I see you standing there next to mom Both singing along, yeah, arm in arm Now there are days when I'm losing my faith Because the man wasn't good, he was great He'd say music was the home for your pain And explain I was young, he would say, take that rage rage Put it on the page, take the page to the stage Blow the roof off the place, I'm yeah. trying to make you proud Do everything you did, I hope you're up there with God Saying that's my kid I still look for you you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away I know it's been a while but I can see it clear as day Right now, I wish you could hear you say I drink too much and I smoke too much Dutch But if you can't see me now, that shit's a must You used to say I won't know a winner till it costs me Like I won't know real love till I've loved and I've lost it So if you've lost a sister, someone's lost a mom And if you lost a dad, then someone's lost a son And you're missing out, yeah, they're missing out. So if you get a second to look down on me now. Mom, dad, I'm just missing you now. I still look for Could See Me Now. The Script. En daar gaan we meteen door. Ja, het is dus eindelijk gelukt mensen. Het, is na tijden, na jaren, nou oké. Nou, eigenlijk wel. Want eh, ik heb mijn auto gehad. Ja, ongelooflijk hè Job? Ja, ongelooflijk Karim. Nou, drie keer toch? Ja, drie keer theorie maar als ik dan mijn scootertheorie erbij op... Want ik zag zo, je kan op de CBR-site zien wat je allemaal al hebt gedaan. Hè? Heel bemoedigend als je heel vaak bent gezakt. Dan staan er opeens twaalf dingen. Maar ik ging dus kijken en ik denk van... Hé, hey, wacht, in 2009 heb ik ook al drie keer mijn scooterrijbewijs proberen te halen. Toen hoefde u alleen nog maar je theorie te halen. En dan mocht je op je scooter. Dus nu stond er echt een rijtje van zeven dingen met eh, onvoldoende, <laughs> onvoldoende, onvoldoende, onvoldoende, En voldoende. Dus eh, ik kan nu eindelijk een beetje ja, nou, naar, naar, naar mijn praktijk toe leven. Dat was echt, een, echt even lekker. Dat is de, ook het, leukste moment van mijn week. Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar jij hebt al je Dat is ongelooflijk. Hè? Hij is nou, ben je later begonnen of ongeveer tegelijkertijd, hè? Nee, ik ben eerder begonnen. Met, eerder ja. begonnen. Oh ja, ja juist toen nog wel. Ja, ja. Maar hoe vaak heb jij over je theorie gedaan? Eén keer. Eén keer. Eén keer. Maar met geluk of zo? Nee, ik had maar één fout, geloof ik. Eén fout? Ja. Over alles? Ja. Dus ook in gevaarherkenning had je nul fout. Oh nee, daar had ik wel een paar in. Maar gewoon over die, gewoon die vragen. Ja. er eentje. Eentje. Nou, dat, dat, is, dat is netjes. Dat is netjes. Dat doe ik jou niet na. Ik had gewoon uh, ik had vijf fouten erin. Dus het echt precies gehaald. En het leukste was, er zat een collega voor me. Die van, van, van ons werk bijvoorbeeld. Ja. En eh, die had één fout veel. En hij zat voor mij. Hij zat keihard nee te schudden bij sommige vragen waar ik twijfelde. Dus ik, eh, <laughs> ik heb hem makkelijk kunnen maken. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. En ik heb dus eindelijk mijn theorie en daar ben ik zo blij mee. Dus dat gaat u nog vaker horen deze show. Ik heb mijn theorie. Kan wel ik zeggen, ik heb mijn auto theorie. Ehm, wij gaan verder met een nummer, dat is I'm in Love. Dat gaat dan weer niet over mij, want eh, ik ben niet, uh, nee, ik ben niet verliefd. Job, ben jij zeker verliefd? Nee. Op eh, Judith bijvoorbeeld van ons werk? Nee. Oh. Nou, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik niet <laughs> gezegd. I'm in Love van Ola. En wil je weten hoe ze eruit ziet? kijk even op mijn Facebook. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday Shut me up on Wednesday Rewind it back the day before Tuesday Stole my heart on Monday She had me deep on Tuesday Shut me up on Wednesday Wish I was not, wish I was not But I'm in love Somebody curb this Cupid Wake me up or lose me I messed it up, I messed it up Wow. turn me upside down This girl, turn me inside out This girl, what you want me to say I messed it up, I messed it up, excuse me van Ola, je hoort hem hier. We gaan meteen door met een, eh, een ander nummer. Dat is nou van Ricky, Ricky Romero. Ricky Romero. Dat is echt moeilijk uit te spreken eigenlijk. Als je erover na gaat is dat best wel moeilijk. Zeker voor mij. Eh, we gaan eh, luisteren naar zijn nieuwe nummer. Dat heet Like Home. En wat is dat lekker. Straks nog veel meer nieuwe lekkere muziek. Dat, uh, dat stuurde VJ al naar me. Want ja, hij heeft het een en ander voorbereid. En ik kan je vertellen, dat klinkt wel lekker straks. Tussen, wat is het, 7 en 8? Maar ja, we hebben zometeen eerst over 8 minuten precies. Onze eigen Piet Paulusma. Kijken hoe het met hem gaat en met het weer. Want eh, we hebben eindelijk weer zon en dat hebben we lang op kunnen wachten. like home. You Home van Nicky Romero en Nerfero. En we gaan meteen door met Imagine Dragons met It's Time. En hierna hebben we dus de enige echte Piet P aan de telefoon. Piet P uh, vanuit uh, Heerenveen of zoiets, weet ik veel. Piet is weer op de locatie en hij eh, belt ons zometeen. Althans, wij bellen hem. Maar nu It's Time van Imagine Dragons. Dragons met It's Time. En als het goed is, is nu tijd voor Piet Paulusman nou om maar even een bruggetje te, te maken. Goedemiddag is nog. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Nou goed. Mooi, mooi. Het is eindelijk lekker weer, hè? Het is eh, lekker weer. Nou lekker weer. De temperatuur zou normaal rond 11, 12 graden moeten uitkomen. Ja. Maar met de zon een beetje erbij, dan voelt het wel eh, prima aan. Het eh, begint er even wat, op meer, en wat meer op te lijken. Ja, want het, het, blijft maar doorgaan, hè, die kou. Nou, die kou, dat is toch wel een, eh, een unieke periode die we nu hebben. En eh, ik denk dat die duurt tot en met eh, zondag. En dan moet het de andere kant op gaan. Maar dan krijgen we ook wat anders voor terug. Regen? En dat is <laughs> ja, wind en regen. Ja goed, de natuur heeft het ook nodig. Maar ik denk dat wij volgende week gewoon rond 11, 12 of 30 graden gaan uitkomen. Maar ja, dat is dan misschien een rare vraag, maar hoe, hoe zit het dan... als je dan ook weer berichten in de krant ziet van dat het poolijs sneller smelt... en dat het steeds meer smelt, heeft dat ja, wat, wat heeft dat voor verband? Nou, de opwarming van aarde zorgt ervoor dat het eh, warmer wordt op deze aarde. En dat betekent ook dat de, de, het ijs op de polen smelt, maar ook de gletsjers. En dat is niet alleen bij ons, dat is ook in Latijns-Amerika. Mhm. En... Ehm, dat, dat betekent gewoon dat, dat de gemiddelde temperatuur hoger is dan normaal. En dat hebben we tot nog toe ook. Vanaf 1990 is het ongeveer eh, een anderhalve graad warmer geworden, of mhm. nog meer zelfs. En dat betekent dus gewoon dat, het, dat de oxygen zijn effecten heeft. Meer extremen in het weer. Uh, we merken dat de afgelopen zomers door hele zware ja. buien. En deze koude periode valt daar ook onder. En dan zal iedereen zeggen, ja, maar dat is toch geen opwarming? Nee, dat is gewoon een koude periode die ook nog altijd voor kan komen. Mhm. Dus het is eigenlijk gewoon een gevolg van de opwarming van de aarde, hoe raar het ook klinkt. Hoe raar het ook klinkt, ja. Ja, inderdaad. Ja, het is, eh, ehm, er zijn zelfs berekeningen die ervan uitgaan dat wij in de toekomst een koude golfstroom krijgen door de eh, opwarming van de aarde die loopt nu voor de kust van Amerika langs, voor de mhm. oostkust. En dan zou daar de terecht terechtkomen. Dat zou betekenen dat wij eh, flink koude winters gaan krijgen. En dat het zomers nog altijd aan de warme kant is. Ja, goed, dat moet allemaal nog. <clears throat> Je weet nooit hoe de natuur daar verder op reageert. Mhm. Maar op dit moment zijn de extremen, denk ik, toch wel te wijten aan de opwarming van aarde. En hoe lang is het nou geleden dat we nou eigenlijk zo'n lange winter hebben gehad? Nou, dat is denk ik niet eens zo lang geleden. Eh, een paar jaar geleden hebben we ook een lange winter gehad, althans in een deel van Nederland. Mhm. en, en het is, ja, het, weet je, het is een winter geweest met, met eh, dan weer een periode, dan weer een eh, zachtere weertype. En wat nu gewoon opvalt is dat die eind februari tot en met maart gewoon hartstikke koud geweest is tot en met begin april. En dat maakt hem zo lang. De winter is eigenlijk verplaatst. Ja, als we deze winterperiode in, eh, in, eh, van, in de winter hadden gehad, in januari of eh, februari, mhm. dan hadden we een Amsterdam-top gehad. Maar ja, dat zit er nog niet in. Maar misschien komt dat volgend jaar, je weet niet. Ehm, nou, we binnenkort over een, wat zal het zijn, kleine drie weken een troonswisseling. Ja. En er zijn heel veel <laughs> buitenactiviteiten. En als het nou, natuurlijk... ja, Je, wilt natuurlijk weten hoe dat eruit ziet. Dat valt op dit moment moeilijk te zeggen. Mhm. Maar ik denk dat de april de wisselvallige op gaat de komende tijd, de komende week anderhalve week wisselvallig eh, regen. dus eh, een leuke dag tussendoor, wat hogere temperaturen, wind. Mhm. En dat eh, de, de laatste week van april, opdat we eind april toch de goede kant op gaan met een stabiele weertype. Dus dan zouden we het nog treffen ook. Dat zou mooi zijn, toch? Dat, dat komt alles ja. bij elkaar. En... Ja, en we hebben van tevoren vast nog wel contact. Ja, zeker. Dus, ik denk dat eind april het allemaal wat stabieler wordt. Kijk, dat is mooi. En gaan we die, die vorst ook kwijtraken in de komende tijd? Wat zeg je? die vorst die we nu nog hebben, s'nachts vooral, gaan we die ook kwijtraken? Ja, we toch wel voor het merendeel kwijt. Eh, het is zondagavond, zondagnacht nog. En de nachten daarna, dan is het toch, eh, denk ik wel bovenop. Oké, Piet, mogen we je hartelijk bedanken voor deze keer. Ja, en een fijn weekend. Hetzelfde, hè? Gaan wij luisteren naar uh, Manfred Sons met hun nummer I Will Wait. and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away. and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the light. de Sons. We gaan even terug in de oude doos, terug naar 1998, nee 1999 zelfs. En eh, toen eh, stond op nummer 1 het volgende nummer. En dan denk je van, heeft het ooit op nummer 1 gestaan? Helaas, ja, dat heeft ooit op nummer 1 gestaan. Komt-ie. Je hoort hem vanzelf zo. zijn de Fingerboys met We Going To Ibiza. The sound system, we're going op jouw radio. We going to pizza and the Venga Boys. Goed gaat met al want voor onze termijn namelijk When Love Takes Over van Kelly Clarkson. En natuurlijk David Guetta, de hitmachine. En nou, wat is dit toch lekker. Ik hoorde het vandaag in een sportschool. Ik dacht dat deze ga ik draaien. En ik ga hem ook draaien. Kelly Clarkson, David Guetta. When Love Takes Over. That's just the way it goes. Feels like a way je dit over me neemt, dan eh, wordt alles anders. We gaan meteen door een Pitbull. En zijn nummer Rain Over Me. En nee, dit is niet de grote verzoeken voor regen.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 Nou, ik weet dat ik een mens ben. We gaan meteen door met Sweet and Tie naar Nationaal. En om uh, tien over... Wat is het? Zes? Hey Justin. Uh, hebben we Bas van Veenendaal over eh, de Eredivisie. Dus blijf hier, hou hem hier op CFM 106.9 FM. Dit weekend in. my suit and tie shit, tie shit. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Wait a minute. You ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, but just had to touch it it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. High. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I got my suit and tie, I am going to leave it all on the floor fixed up to the nines. Let me show you a good thing. me. dance, let me show you a good thing. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress. Get out your seat, ho. Uh, uh, uh. All black at the white shows.